Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Dekker heeft net een petitie met meer dan 40.000 handtekeningen gekregen van Gordon. Die wil af van online haatberichten. Hij wil dat je voor het aanmaken van een social media account je idee moet laten zien. Dat je je moet gedragen, dat je weet van hé, hey, als ik dit plaats, als ik deze doodsbedreiging doe, dan kan ik wel eens gepakt worden. De minister zegt dat hij er serieus naar gaat kijken. Afgelopen week zijn er ongeveer net zoveel coronabesmettingen gemeld als de week ervoor. Het waren er ongeveer 32.000. Wel raakten vooral meer jongeren tussen de 18 en 24 besmet. Bij alle leeftijdsgroepen daarboven nam het aantal besmettingen juist af. Als je nog dacht dat je op de tribune kon zitten bij de Olympische Spelen in Tokio komende zomer... om Daphne Schippers of Marit Bouwmeester aan te moedigen... dan is die droom nu definitief voorbij. Buitenlandse fans zijn niet welkom uit angst voor coronabesmettingen... heeft de Japanse overheid bekendgemaakt. Het geldt ook voor de Paralympische Spelen. En inwoners van Den Bosch ruiken al de hele dag verbrand rubber. Komt door een grote brand bij een recyclingbedrijf. Een enorme berg afval met rubber en ijzer vloog daar vanmorgen in de fik. De geur van verbrand rubber is door de hele stad te ruiken. Mensen op straat hebben maar een mondkapje opgezet, zeggen ze tegen een verslaggever van Omroep Brabant. Jullie lopen buiten met een mondkapje op. Kun je vertellen waarom? Eh, ja, onder andere door de stank. Ja, ook omdat eh, stoffen vrij zijn gekomen van asbest, ja. ze ook. En dat is, als je erin ademt is best wel slecht. Ja. Heb je het idee dat het een beetje helpt? Uh, eh, niet echt, want ik het nog wel doorheen. dus ik <laughs> Door de rook moest de coronateststraat in de Brabanthallen dicht. Ook een mbo-school en een cellencomplex van de politie werden ontruimd. De brand bij het afvalbedrijf is nog steeds niet onder controle. Er zijn inmiddels twee blushelikopters van het leger ingezet. Volgens de brandweer gebeurt dat bijna nooit. Het weer. Vanmiddag komt de zon even tevoorschijn. Het is 5 tot 8 graden. Morgen begint droog, maar in de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt maximaal 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A7 Zaanstad richting Hoorn.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 All I wanted was a moment or two. Uh. See if you could do that Shut your mouth, fool, get your crew. The thick body and the red one too. I'll be right here waiting on you uh. see if y'all could do that Hey, hey.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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NMS Journaal. De politie heeft invallen in het hele land gedaan en 30 mensen daarbij opgepakt. Vorige maand wist de politie de berichtendienst Sky te kraken... waarop criminelen versleutelde berichten verstuurden. Ook in België zijn mensen opgepakt in deze zaak. Bij een campagnebijeenkomst van Forum voor Democratie in Groningen zijn twee mensen aangehouden. Een man gooide eieren naar de campagnebus. En de ander ging er vandoor toen de politie hem wilde controleren vanwege verdacht gedrag. En zanger Gordon heeft minister Dekker een petitie met ruim 41.000 handtekeningen aangeboden... om anonieme haatberichten op internet onmogelijk te maken. Gordon wil dat mensen alleen een account mogen aanmaken op sociale media... als ze een ID-bewijs hebben laten zien. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het nog rustig. Morgen in de loop van de dag regen en veel wind bij 7 tot 10 graden.